Er wordt met man en macht naar ze gezocht, vertelt correspondent Rob Zoutberg. Er is hier nu een alarm uitgevaardigd voor de internationale volksgezondheid, zoals dat heet. En wat betekent dat? Nou ja, dat politie, veiligheidsdiensten naar deze mensen uitkijken... en echt de opdracht hebben om deze mensen aan te houden. Vliegvelden worden in de gaten te houden. Het is echt een enorm probleem wat deze Nederlanders nu hebben. De boetes voor het overtreden van de quarantaineregels kunnen in Spanje oplopen tot 60.000 euro. Ook afgelopen jaar zijn in Brazilië grote delen van het Amazone regenwoud verdwenen. Er werd 22% meer bos weggekapt dan een jaar eerder, zeggen onderzoekers. Het bos wordt illegaal gekapt om het hout te verkopen en op het vrijgekomen land gewassen te verbouwen. Brazilië beloofde begin deze maand dat er uiterlijk in 2028 een einde aan komt. Veel gemeentes willen met regels komen over huizen... waardoor je daarna de aankoop moet gaan wonen. Het idee is dat het voor beleggers dan minder interessant wordt ze weg te kapen. De Volkskrant heeft gemeenten ondervraagd. In 60% van de gemeentes gelden al zulke regels voor nieuwbouwhuizen. Bijna alle andere gemeentes werken eraan... en ze kijken op veel plekken ook naar regels voor bestaande huizen. Rijschoolhouders snapten er na de laatste coronapersconferentie niks meer van. Mogen ze nou s'avonds nog lesgeven of niet? Ze vallen onder de contactberoepen en die mogen hun beroep maar tot 6 uur uitoefenen. Maar de vakbonden zeiden dat ze wel de weg op mochten, zegt deze rijschoolhouder. Terwijl ja, de eh, Rijksoverheid duidelijk aangeeft dat het niet mag na zes uur. Dus voor ons was het eigenlijk heel onduidelijk van ja, mag het nu wel of mag het nu niet. Balen dus, want minder lesuren betekent minder geld. En daar komt nog bij dat rijleraren niet twee leerlingen tegelijk in de auto mogen hebben. Ik werk dan bijvoorbeeld vaak ook tot tien uur, dus dan leef je al aardig wat uren in. Maar nu leef je dus ook tijd tussen de lessen door, leef je nu ook in. Want ja, je moet nu elke keer iemand ophalen en iemand afzetten. Dus ja, een kwartier per les ben je toch eh, behoorlijk kwijt. Het weer wordt een grijze dag met soms een beetje motregen. Wel zacht 13 graden en morgen net zoiets. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Het verkeer rijdt op de snelwegen prima door, maar vanwege een defecte trein rijden er nu geen hoge snelheidstreinen tussen Hoofddorp en Rotterdam Centraal. En door een dier op het spoor rijden er ook geen treinen tussen Schiphol Airport en Amsterdam Zuid.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 promises of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to never found anyone who fulfilled my need. A lonely place to be, so I learned to depend. So obsessed I want to chop your cup Your a dey back and it's real Open up, make I see you love You're my love, one thing, thing Me make a bad man sing, oh плечи, сеть то пизде, baby Soms in mijn weer wordt naast me leer, kan schrap, kan zoveel verkiezen, baby Weet hoe ik vies, was ik al afviezen Zin voor wat om ik, maak je maar eens op mijn vies Jouw politiek, brouw je haar voor vies Zeg een tijdje, stok en deur, kan schrap, was laat die Zeg een grip, je schrap, gewoon oh, بحال كيريكو على ودك ما ترجع كومبا لوفيني ما بيبي بو لوفيني غنديرو فوضى One van Zandvoort, Zandvoort.